9 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Waarschijnlijk daalt vandaag onderzoeksapparatuur af in het kanaal... om te kijken naar het vliegtuigvrak van de Argentijnse voetballer Emiliano Sala. Het wrak werd gisterochtend gelokaliseerd in de buurt van het eiland Guernsey. Twee weken geleden verdween het vliegtuig van de radar. Het is niet bekend of de lichamen van Sala en de piloot ook zijn gevonden. Als een leraar zich deze week ziek meldt... wordt er waarschijnlijk geen vervanger gezocht... De organisatie van schooldirecteuren wil duidelijk maken... dat het lerarentekort de spuigaten uitloopt. Schooldirecteuren hebben grote moeite om vervangers te zoeken. Bij één op de drie ziekmeldingen lukt dat niet. En daarom roept de organisatie scholen op om deze week als protestactie geen invallers te zoeken. Er worden al een half jaar geen nieuwe reuma-patiënten aangenomen... bij de polykliniek van het Antonius ziekenhuis in Sneek. Dat komt volgens de Volkskrant door een verziekte werksfeer. Een van de medisch specialisten zit, ziek thuis na een melding van pesten en intimidatie. Daardoor zijn er te weinig specialisten en is er een patiëntenstop afgekondigd voor de polykliniek reumatologie. Een voetballer uit Bahrein die vastzit in Thailand... werkt niet mee naar de, met de uitlevering aan Bahrein... omdat hij bang is daar te worden gemarteld. Hakim Al-Araibi moet in Bahrein een celstraf uitzitten... vanwege vernielingen. Hij zegt dat hij die niet heeft aangericht. De voetballer was naar Australië gevlucht en voetbalt daar in de tweede divisie. Op een vakantie in Thailand werd hij aangehouden. De finale van Heel Holland Bakt is gisteravond door bijna 4 miljoen mensen bekeken. Dat zegt de stichting Kijkonderzoek. Het was de best bekeken finale van het bakprogramma ooit. Het zesde seizoen werd gewonnen door Anna Yilmaz. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Later vanochtend vanuit het westen regen en wat natte sneeuw. Het wordt 2 tot 4 graden en aan de kust gaat het flink waaien.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 Er staan tussen Maarsen en Apkoude 9 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Drie rijstroken zijn dicht en de vertraging is opgelopen tot bijna een uur. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Dorp langzaam rijden over 12 kilometer met 20 minuten vertraging. A27 vanuit Almere tussen Almere Hout en Knopend Eemnes 9. En op de N208 Sassenheim richting Velsen tussen tussen Haarlem en de aansluiting met de A22. 5 kilometer met een half uur vertraging. Er waren wat problemen bij de Velsertunnel.